Kees Rood met het NOS-journaal. De ontslagen directeur van het COA, Noorten Al-Bayrak, heeft fel uitgehaald naar de commissie Scheltema. Volgens Al-Bayrak was de commissie niet uit op feiten, maar op het aanwijzen van een hoofdzuldige. Op een persconferentie sprak ze van een schijnproces. De commissie Scheltema hekelde gisteren het functioneren van Al-Bayrak bij het COA. Er heerste volgens de commissie een cultuur van verdeel en heers. De extra huurverhoging voor scheefwoners gaat definitief niet in op 1 juli. Dat schrijft minister Spies van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil dat corporaties rijkere huurders een extra huurverhoging van 5% kunnen geven. Maar de rechter bepaalde vorige week dat de Belastingdienst geen inkomensgegevens van verhuurders mag geven voordat de wet van kracht is. Bij een serie bomaanslagen in Irak zijn zeker 23 doden gevallen. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De aanslagen werden kort na elkaar gepleegd in Bagdad en steden in het noorden. De voortdurende spanning tussen de Sjiïten, Soenieten en Koerden is vrijwel zeker de achtergrond van de gecoördineerde aanslagenreeks. De werkloosheid onder jongeren stijgt. Vorige maand was bijna 12% van de jongeren werkloos, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Een jaar geleden had ruim 9% van de jongeren geen baan. De werkloosheid steeg over de gehele linie licht. Uit de beeldentuin van een kuurcentrum in het Groningse Nieuwe Schans zijn maandagnacht 13 bronzen beelden gestolen. Ze zijn allemaal gemaakt door dezelfde Russische kunstenaar. Twee beelden zijn bijna anderhalve meter groot. De politie denkt dat die niet door één persoon te tillen zijn. In Friesland zijn drie buizerdnesten kapotgeschoten. Ze zijn zo beschadigd door schoten met hagel dat de beschermde vogels er niet meer kunnen broeden. De beschietingen waren onder meer in Warten, Nijbeets en Drachten. Vorig jaar werden meer dan 100 nesten van roofvogels vernield in Friesland. Het weer op steeds meer plaatsen buien met soms veel regen. Het wordt een graad of 13. Ook morgen buien en ongeveer 13 graden.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 Think that I can make you believe in love and sex and magic. So uh-huh. let me drive my body around you. I bet you know what I mean. you know that I can make you believe in love and sex and magic.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 Oh. Text TV op kanaal 45. 45. must be youth that keeps us feeling strong. I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying.